12 uur. Waterbalgemoed met het NMS Journaal. De kwaliteit van de ouderenzorg staat onder druk en is op korte termijn niet meer te handhaven. Daarvoor waarschuwt Actis, de brancheorganisatie voor ouderenzorginstellingen in de Volkskrant. Het aantal ouderen dat zorg nodig heeft neemt te snel toe en de verzorgingshuizen kunnen het niet meer aan. Volgens Actis moet er nu worden nagedacht over hoe ouderenzorg in de toekomst eruit ziet. Daarbij zullen mantelzorgers een grotere rol spelen. De jaaromzet van KPN is vorig jaar voor het elfde jaar op rij gedaald met 2,7 procent. Het telecombedrijf zegt dat het last heeft van de felle concurrentie. Tegelijkertijd maakte KPN in 2019 wel meer winst, 614 miljoen euro. Dat komt deels door de verkoop van bedrijfsonderdelen en bezuinigingen. Beleggers zijn teleurgesteld over de resultaten. Het aandeel KPN daalde vanochtend bijna 7 procent. België heeft problemen met het terughalen van IS-kinderen uit een kamp in Noord-Irak. Volgens de Belgische krant De Tijd laten de Koerden de kinderen niet gaan zonder hun moeder. Als de kinderen niet terugkeren moet de Belgische regering mogelijk een dwangsom van 10.000 euro's per dag betalen. In Aalten in Gelderland worden de asdeeltjes opgeruimd... die zijn vrijgekomen bij de grote brand bij een interieurbouwer. De deeltjes kwamen onder meer terecht op speelpleinen van scholen en kinderdagverblijven. Maar volgens de hulpdiensten zijn ze niet gevaarlijk. De brand brak rond middernacht uit. Er werden zo'n 100 brandweermensen opgeroepen. Het aantal Amerikaanse militairen dat gewond raakte bij de Iraanse vergeldingsaanvallen begin deze maand in Irak is opnieuw omhoog bijgesteld. Inmiddels gaat het om 50 militairen. Ze hebben allemaal hersenletsel. In eerste instantie meldde president Trump dat niemand gerond was geraakt bij de raketaanval. Het weer wisselt bewolkt, er vallen ook buien, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft stevig waaien, het wordt vandaag 5 tot 7 graden. Morgen veel bewolking, vooral later op de dag in het zuiden weer regen en dan maximaal 10 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Ja, goedemiddag luisteraars. Het is 29 eh, januari 2020. Ja, het weer is in ieder geval een beetje opgeknapt. En eh, dit is een vast programma tussen 12 en 2 uur s middags. Dat is het lunchprogramma van ZFM. En mijn vaste sidekick, Eun Kuitrommel, is helaas nog steeds ziek. En eh, ja, ik zult het met mij alleen moeten doen. Maar ook, we hebben wel de vaste items. Artiest in het licht. En natuurlijk een hele hoop lekkere muziek. En natuurlijk het weer voor het komend weekend. En dat is nog niet alles, want we hebben heel veel nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving. We hebben dus een vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of psychokanaal kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook via internet www.zfm-live.nl En dan zwaai ik naar u. Mijn naam is Hans Wassenaar en ik, stap vandaag, ik start vandaag met Elton John. En ja, dat is in ieder geval een plaatje uit The Lion King. Elton John met The Circle of Life en die prachtige film. Ja. En ik ga door met Billy Swan. I Can Help. let me help. De evenementenagenda van januari, wat er nog van over is. En dat is morgenavond, dat is de 30 januari, de regenboogborrel. Dat is Krancafé XL. En dat is van uh, eh, 17.30 tot 19.30 uur. En dan hebben we ook nog de 31ste. En dan is er weer pluspunt kinderdisco. Vlemingstraat 55 van 7 tot 9. En dan gaan we nog even door naar februari. 9 februari, jazz in Zandvoort. Met Jean Louis van Dam kwartet. Theater de Krocht, aanvang om half drie. 16 februari, klessenconcert, Pianos uh, Recycle. Keten van, ja, een hele moeilijke naam. Protestantse kerk, aanvang om half drie. En dan hebben we 20 februari Sport Instuif. Balsporten, Sportservice Zandvoort, Korversporthal van 1 tot 3. En de 22e Zandvoort Live Light En het is een wandelevenement langs lichtkunstobjecten. Aanvang 5 uur. En dan hebben we ook de 27e nog. Er eh, weer is er weer een regenboogborrel. En dan is het weer Grand Café XL. En dat is weer van half zes tot half acht. Dan hebben we ook natuurlijk nog de weekmarkten. Dat is dinsdag, dus het winkelcentrum Nieuw-Noord van 9 tot 4. En op woensdag, dus vandaag, Grote Krocht en Raadhuisplein van 9 tot 4. Ja, en ik ga door met een heel raar plaatje, vind ik zelf. Monkey Dance. and place them both vind ik er wel van. Het is een heel vreemd plaatje en er, hij gaat gewoon door, hè. Net of hier niks gebeurd is. Ja, dan hebben we nog een activiteitenladder van ook Zandvoort. En dat is dinsdag 4 februari. Dan is het digitaal spreekuur. Op het spreekuur kunt u geholpen worden met alle vragen die u tegenkomt bij het gebruik van pc, laptop, tablet, iPod of smartphone. Elk spreekuur begint om 10 uur met een korte presentatie rond een specifiek thema. En eh, de deelname is gratis. En eh, dat is dinsdag 4 februari van 10 tot 12. Locatie is Pluspunt. En Pluspunt is natuurlijk op de Vlemingstraat 55. En dan hebben we ook nog 10 februari. Dat is de Toon Hermansgroep Voor mensen die te maken hebben met kanker. Deelnemers wisselen aan de hand van een thema ervaringen uit... en bieden elkaar emotionele steun en krijgen informatie en advies. De deelname en ook de koffie en de thee zijn gratis. Maandag 10 februari van half 11 tot 12 uur. En ook dit is in pluspunt, ja, in de Vlemingstraat 55. Wij gaan door met een oudje, kattenpult, Tiny Bopper Band. alleen in de trein en ze duikt in haar jas en kijkt uit het raam en ze vraagt zich af hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld. Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké en ze lult met ze mee ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. En nu, ze laat het los. En nu, ze laat het los. zich alleen als ze loopt in de stad En ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan En ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn En gaat door met de schijn En ze lacht Ze huilt, maar ze lacht Wat als ze morgen besluit niet te schuilen Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen Nog steeds van haar houden als ze huilt. Als ze huilt en niet lacht. en ik vraag me af Hoe zou het voelen mezelf te zijn Want soms doet het pijn als ik huil Maar ik lach Ja, dat was Maan. Ze huilt, maar ze lacht. een eh, workshop vanaf vijf jaar en dat is op 21 februari, tussen we het even over om na te denken. En op 21 februari zijn in het Zandvoort Museum twee leuke workshops voor kinderen vanaf 5 jaar. De eerste workshop is Australische dieren schilderen onder leiding van Marianne Rebel. En de andere is sieraden maken met Jojoma. De inloop is om half elf. En de workshops zijn vanaf 11 uur tot 1 uur middags. Er is een pauze tussen de twee workshops met een drankje. Wel is een ouder begeleider erbij gewenst. Die mag gratis de huidige tentoonstelling bekijken. De kosten voor één workshop is 57 en het meedoen aan alle twee kost 10 euro. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan de dierenopvang in Australië. Aanmelden via zandvoortmuseum.nl. Ja, en dan krijgt u een bevestiging via e-mail terug. Daar gaan naar een hele rustige oude luisteren. Percy Sledge, My Special Prayer. at the motel Under street lights in the city of palms Call me what you want when you want if you want And you can call me names if you call me up Feel like the least of all your problems You can't reach me if you wanna stay up tonight Stay up at night My green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say Don't waste a minute, don't wait a minute It's only a matter of time For you to tell me now i I've been up for I've been up for hotel under street lights in the city hall. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names or faces. She sent me naked pictures from her neck down to the waist. I get my feelings involved. She stopped returning my calls. The flaws turning to walls and barricades. And I'm too Lost in my music, watching movies, talking to the walls in my room. Walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made of money, maybe someday you can take it from me. I'm up too late, thinking about you. And I a fool? three nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Three nights at the motel Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag... Ja, even stil, want we hebben het nu al gehad. Ja, dit is klaar. Goed, ieder jaar wordt op Wereldkankerdag op 4 februari... Eh, wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker op iemands leven. Fung Lee Kok, Toaist, Tai Chi, Nederland... organiseert daarom in Zandvoort op donderdag 6 februari... een Tai Chi les voor eh, ex-kankerpatiënten welkom zijn... Er is uitleg hoe Tai Chi kan helpen om te, gaan, om te gaan met de gevolgen van kanker. En er is gelegenheid om Tai Chi oefeningen te proberen. De les wordt gegeven in de blauwe tram Louis Davids Carré eh, nummer 1 op half tien s morgens. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Ook mensen die niet met kanker te maken hebben gehad. Ja, wij gaan door met Sailor, Traffic Jam. the 18th century cobblestone streets with the horse and the carriages to rest our feet. To the train and city tram came the birth of Mechanical Man. With Mechanical Man came the automobile, Henry Ford's Model T with an engine on wheels, and a crazy race began with the car. beginnen eerst even met een paar jarigen vandaag. Ja, dat vind ik altijd leuk. Een Amerikaanse televisiepresentatrice, Oprah Winfrey. Die is vandaag ook jarig. En op 29 februari, dus vandaag, wordt ze 66 jaar. Wie er ook jarig is, een Nederlander, ook een hele bekende, Harry Mens. En dat is een makelaar plus presentator. Harry werd geboren op 29, ook op 29 januari, maar dan in 1947. Hij wordt vandaag dus 73 jaar. Gefeliciteerd. En wat gaan we nu doen? In het licht. En die is ook jarig. En het is Bella Perez. En dat is een Spaanse zangeres. Bella is geboren op 29 eh, januari 1976. Dus ze wordt vandaag 44 jaar. En Maria Isabel Perez Cerezo... En die werd eh, geboren in Neerpelt in België. En dat is een Spaanse zangeres. Hoewel ze in België is geboren, is ze daar altijd gewoond heeft... heeft ze enkel de Spaanse nationaliteit omdat haar beide ouders Spaans zijn. Ze is vooral bekend door haar Spaans getinte opzwepende nummers. De Vlaamse Latin diva kent behoorlijk succes in Nederland, Vlaanderen en in Duitsland. Ze is vooral bekend met het nummer Qua Viva la Vida. Dat is een Benelux de soundtrack voor, was voor de animatiefilm Madagaskar. Wij gaan naar dit liedje luisteren. Wij gaan luisteren naar Que Viva la Vida van Belle Perez. chiquitán, chiquitán, chiquitán, Chiquitán, chiquitán, chiquitán, Chiquitán, chiquitán, Chiquitán, chiquitán, Que viva la vida. Hoy voy bailando por la vida, mi mente llena de alegría y sé que nada es imposible. Sin ti, sin pasión no va salida. Vive la vida cada día, hay que vivir cada to Z or not to Z. There is no question. Ja, of dat nou een beetje opzwepend was of niet, hè? Dat was heerlijk, hè? Qua, eh, qua viva la vida van Bella Perez. Ja, we gaan door met ietsje rustiger. Ja, long, Leo Sayer met Long Tong Classes. Fred Astaire.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 is dat? Een ontploffing in de klas. Absorberende vermogen van een pamper. De kinderen in de Mariaschool keken ademloos toe hoe professor Ben te Gek allerlei proefjes voordeed tijdens de Net Science Show die op school werd gehouden. In februari mogen de kinderen zelf gaan proberen in de naschoolse techniekklasse. De Mariaschool vindt het belangrijk dat kinderen een manier van denken ontwikkelen die nodig is voor technische beroepen. In ieder kind zit er iets van techniek. Daarom gaan de kinderen in de kleuter, kleutergroepen via bibots de beginselen van programmeren leren. In de hogere groepen wordt het Lego Widoo gewerkt. Programmeerbare robots gemaakt van Lego. Daarnaast is er aandacht voor de traditionele technieken als solderen, koken, zagen en timmeren. Ja, wie kan dat tegenwoordig nog, hè? zagen en timmeren. Ze moeten allemaal doorstuderen. Ruim anderhalf uur. Door regen en door wind. Maar liefst één hand aan het stuur. Met nog één hand op haar dijen. Want zo ver mocht die al gaan. En er is hier niet eens wie maar elk bericht kon daar. Want hij was mooi verliefd op haar. En had nog nooit zoiets gedaan. Want hij zou terug zijn met een uurtje. Moeders fiets mee uit het schuurtje. Hij was mooi verliefd op haar. Tweede klas, A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde echt, Kon niet nijver en het kon niet puberalen Ik zie hem fietsen over straat Het voelt als teruggaan in de tijd Want ik was toen op haar En zij was toen op mij Oh, hij was zo verliefd op haar En had nog nooit zoiets gedaan hij zou terug zijn met een uurtje. Moeders fiets mee uit het schuurtje. Hij was morgen lief op haar. Op haar. Alleen op haar. Oh, oh. Hij wilde haar wel brengen. Terug weer anderhalf uur. Maar nu helemaal alleen. Met nog steeds één hand aan het sturen. soms kan het wel eens verkeerd gaan. Hè? Ja, zo werkt dat gewoon. We gaan door met een hele rustige nu. En dat is uh, Him to Her van The Pretenders. Inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You'll be my mother. prachtig liedje van The Pretenders. Him to Her. En het gaat over moeder aarde. Hoe goed we daarvoor moeten zorgen. Ja, dat is een ding dat zeker is. Gebeurt niet altijd, moet ik eerlijk zeggen. We gaan door met Queen. Killer Queen. She keeps a in a pretty cabinet. big cake, she says, just like Marie Antoinette.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 Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind direction, temporarily out of You're absolutely right. She's dynamite with a laser beam, to blow your mind. Ooh, recommended up the night, insatiable and appetite. Wanna try? Het was Queen met Killer Queen. En we gaan het eerste uur afsluiten met The Kingdom van Mello. Where I'm from there are no mountains And time is standing still Where I'm from there's barely space left Still they're running up a hill Where I'm from they don't like changes Even if alarm bells ring Where I'm from, they have a princess. Where I'm from, they have a king. Where I'm from, they don't like dreamers. They're told to shut their mouth. Where I'm from, they're divided between the north and the south. Where I'm from, it's like a long night never turns to day. Where I'm from, the kingdom's trembling. Where I'm from, they've lost the way. Singing. eerste uur zit erop. Ik hoop u weer terug te zien, tenminste te horen. Na het nieuws en de boodschap. Tot straks.